Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Marokkaanse regering wil dat de Afrika Cup wordt uitgesteld vanwege de ebola-epidemie. Volgende week praat de Marokkaanse regering met de Afrikaanse Voetbalbond over een eventueel uitstel van het toernooi. Dat gepland staat van 17 januari tot 8 februari in Marokko. Het ebola-virus heeft in West-Afrika al meer dan 4000 mensen het leven gekost. Vooral Guinea, Liberia en Sierra Leone zijn zwaar getroffen. De Afrikaanse Voetbalbond heeft alle wedstrijden in Guinea opgeschort vanwege de ebola-uitbraak. De kwalificatiewedstrijd Guinea-Ghana wordt vandaag in de Marokkaanse stad Casablanca afgewerkt. aandelenbeurzen zijn wereldwijd met verlies gesloten. Dat betekent een voorlopig keerpunt in de optimistische stemming van de afgelopen tijd. Aanleiding voor de omslag zijn slechte verwachtingen over de wereldeconomie en zorgen over de Duitse economie. Topvrouw Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde donderdag voor een nieuwe economische krimp. In een café in Amsterdam zijn twee mensen gewond geraakt toen er werd geschoten. Een van de slachtoffers ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De toedracht van de schietpartij in de kroeg in Amsterdam-Oost is onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Het Nederlands elftal heeft gisteravond het EK-kwalificatieduel tegen Kazachstan maar moeizaam gewonnen. In de Amsterdam Arena werd het 3-1. Kazachstan kwam na een kwartier op voorsprong, pas na rust viel de gelijkmaker dankzij Huntelaar. Ibrahim Afellay, die na twee jaar zijn rentree maakte bij Oranje, zette de stand op 2-1, waarna Van Persie kort voor tijd nog scoorde uit een penalty. Maandag speelt Oranje tegen IJsland. Het weer droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima net onder de 10 graden. Overdag af en toe zon. Eerst aan de kust enkele buien, later ook landinwaarts. Het wordt een graad of 17 met een zwak tot matige zuidwestelijke wind.